Clemens Peters met het NOS-journaal. Na dagen vol problemen met de telling is de uitslag van de democratische voorverkiezingen van de Amerikaanse staat Iowa nu bekend. De 38-jarige oud-burgemeester Pete Buttigieg heeft gewonnen. Maar het verschil met nummer 2 Bernie Sanders is zeer klein. Het persbureau AP vindt het verschil van twee gedelegeerden op een totaal van 2152 te klein om een winnaar uit te kunnen roepen. De Democratische Partij stuurde gisteren nog aan op een hertelling van de stemmen. Door een computerfout werden de uitslagen op 1600 plekken niet goed doorgegeven en daardoor lieten de resultaten lang op zich wachten. Of die hertelling er ook komt is nog onduidelijk. In China is het dodental door het nieuwe coronavirus in één dag met 73 gestegen naar 636. Er zijn meer dan 3000 nieuwe patiënten bijgekomen. Het totale aantal besmetten in China staat nu op ruim 31.000. Het jongste slachtoffer is een pasgeboren baby van anderhalve dag oud. En de Japanse autoriteiten hebben bekendgemaakt dat op het cruiseschip... dat voor de Japanse kust in quarantaine is geplaatst... 41 nieuwe besmettingen zijn vastgesteld. En daardoor is het totaal aantal zieken op, op, aan boord op 61 gekomen. President Trump meldt dat het Amerikaanse leger in Jemen... een leider van terreurgroep Al-Qaeda heeft gedood. Het zou gaan om Qasim al-Rimi, de leider van Al-Qaeda op het Arabisch Schiereiland. Rimi dook zondag nog op in een videoboodschap... waarin hij namens Al-Qaeda een aanslag op de vliegbasis in Florida in december opeiste. Nog nooit werden in Nederland zoveel bedrijven opgericht als vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er kwamen 207.000 bedrijven bij, 23.000 meer dan in 2018, terwijl er toen ook al sprake was van een record. De meeste nieuwe bedrijven opereren in de specialistische zakelijke dienstverlening.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 I'll take the risk. You won't back me down. On these open streets, it's just my face. to learn uh. was a fool to believe that there's just a single life taking me home and it won't ever break. But I hit the ground so hard. These sunless avenues made me a dancer in the dark. But somewhere I was young at heart. I knew I would get up. Ooh, I knew I would get up on these open streets. It's just my fate. start slamming. I take you up to a place where you never been, far away from home and then back again. Get ready for this and get dressed, cause when you miss the boat, you're gonna be stressed. Yeah, three, two, one, countdown and the party has begun. Let's do it right now, let's go for it, cause I feel for you and I show for it. S D A Y N C. If you wanna have fun, you better call me. Get down, get down to my sound. I'm in town. Save tell me, I'm gonna be right there with you for the yell, see? Yeah, cause I'm talking about a change. I'm talking about a change of lifestyle. The way you went to me was very strange. Stay tuned for a while. I could have been a criminal because I live like an animal. A whole not a man that was terrible. I was a kid, so I tried to live with it. Thinking I was a weak individual, but I was not.